zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Misschien nog belangrijker dat het landelijk consortium hulpmiddelen... Hè, dat was de club die namens de Rijksoverheid de inkoop coördineerde... die wilde helemaal die deal niet met Van Linde. En het ministerie van toen Hugo de Jonge heeft dat toch eh, doorgedrukt. Ondernemer Van Linde en zijn partners zeiden in de coronacrisis... dat ze mondkapjes konden regelen voor de zorg... zonder dat ze daaraan zouden verdienen. Maar ze hielden er toch miljoenen miljoenen aan over. Minister Helder zegt dat ze zijn misleid door Siewert. Schiphol gaat veel minder passagiers laten vertrekken. De komende weken moet het er elke dag zo'n 9000 minder zijn. Dat doen ze vanwege de chaos de afgelopen tijd op de luchthaven, zegt deze verslaggever van NA Nieuws. Het gaat om de veiligheid van de passagiers en personeel daar op Schiphol. Het werd hartstikke druk de afgelopen weken met het toppunt op maandag. Nou, dat willen ze op Schiphol niet meer zien. Deze week stonden er opnieuw enorme rijen door een tekort aan beveiligers. In november kijkt staatssecretaris Van Ooyen of de volumeknop in kroegen, bij concerten en op festivals zachter moet. Dan krijgt hij een advies van experts. KNO-artsen willen graag naar max 100 decibel, omdat ze bang zijn dat mensen meer tinnitus, oorzuizen krijgen. Wat het verschil is tussen 100 decibel en de nu afgesproken 103 decibel, hoor je in onze podcast Lang Verhaal Kort. En een paar opvallende namen in de selectie van het Nederlands elftal. Ik zie de Kenneth Taylor en Remco Pasveer zitten voor het eerst bij Oranje. Nog opvallender is de naam van Heerenveenkeeper Andries Noppert. Hij zat al wel bij de voorselectie, maar vorige week wou hij bij ESPN nog niet te vroeg juichen. En jij staat op een lijstje en dat is een eer. Hè? Laat, laat het niet verkeerd begrijpen, want het is natuurlijk uniek dat je weinig wedstrijden hebt gespeeld. En je, staat op, je komt op zo'n mooie lijst, dus hele grote namen. Alleen, eh, je hebt nog niks. Oké, dus stel, stel je zit er definitief bij. Eh, dan zal ik hem wel een biertje drinken. Nou, proost dan maar Andries. Komende donderdag is Noppert erbij als Oranje in de Nations League speelt tegen Polen. En een paar dagen later is er nog wedstrijd tegen België. En dan het weer. Vandaag af en toe regen, af en toe zon. Later vanavond en vannacht gaat het meer regenen. Morgen ook een graad of 16. ZFM, verkeersupdate.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 Ook op de A10 bij Amsterdam Tuindorp, ook 4 kilometer file vanaf Zeeburg. Daar is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is bij Amsterdam Tuindorp dicht. En op de A27 moet je wat meer geduld hebben van Almere naar Utrecht tussen Huizen en Knoop het Eemnes.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 This love will making me this No, no. I'm gonna tell me what's up, bingo. I'm not to make me I'm gonna want make you. Baby, I'm like making you. Oh, baby, oh, no, no. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amsterdam gaat 250 asielzoekers extra opvangen. Er worden al 2100 asielzoekers opgevangen. En in Zuidbroek in Groningen komen 500 asielzoekers. De politie in Zuidbroek krijgt de hulp van twee medewerkers van de marechaussee erbij. Dat was een voorwaarde van de gemeente plannen van het kabinet voor Prinsjesdag hebben zeer waarschijnlijk een positief effect op de koopkracht volgend jaar. Dat blijkt uit Prinsjesdagstukken in handen van de NOS. Dit jaar gaan mensen er gemiddeld bijna 7% op achteruit. Voor komend jaar wordt een koopkrachtverbetering van 3,9% verwacht. En bij Finsterwolde is de eerste dijk opgeleverd. Die is versterkt met klei, gemaakt van zout baggerslip uit de directe omgeving.